De provinciale weg tussen Grijpskerk en Zoutkamp en de N33 bij Appingedam zijn dicht. Door de harde wind zijn sneeuwduinen ontstaan, waardoor auto's vastlopen. En dezelfde harde oostelijke wind heeft in Frankrijk en Groot-Brittannië nog meer problemen veroorzaakt. Door storm Goretti zitten bijna 400.000 huizen in het noordwesten van Frankrijk zonder stroom. Zo'n 30 mensen raakten licht gewond. In Engeland hebben ook nog tienduizenden mensen geen stroom. In Schotland bleven 300 scholen dicht. Nou, het weer dan bij ons nog een keer. In het noorden valt dus nog sneeuw met temperaturen van rond het vriespunt.